Deze Nederlander woont op een ander eiland van Hawaii. Ook daar maken ze zich zorgen. Er zijn mensen die hebben familie op Maui en die proberen hun te bereiken. En, eh, maar de telefoons zijn allemaal uit, dus het is heel erg eh, moeilijk om, eh, om iemand dan ook te bereiken. Dus, dus iedereen ja, die is, die is toch wel devastated. De geëvacueerde vakantiegangers zijn naar een eiland in de buurt gebracht of naar huis gevlogen. Frans Timmermans wordt vrijwel zeker de lijsttrekker van PvdA GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. De partijbesturen hebben hem als enige kandidaat voorgedragen. De leden van GroenLinks en de PvdA kunnen de komende tijd stemmen over de lijsttrekker. Maar dat is dus vooral een formaliteit, omdat Timmermans de enige kandidaat is. In de Poolse stad Lublin zijn 14.000 mensen geëvacueerd... na de vondst van een niet ontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die bom weegt 250 kilo en werd gisteravond gevonden in een woonwijk tijdens bouwwerkzaamheden. In de tijd van de oorlog zat daar een vliegveld. Het Poolse leger haalt de bom weg en maakt hem onschadelijk. En een grote brand in een Albert Heijn in Haarlem vanmorgen. Tientallen mensen moesten hun huis uit omdat ze bang waren dat het vuur over zou slaan. Maar dat gevaar is nu geweken, zegt verslaggever Edwin van den Berg. De supermarkt hier in Haarlem-Noord staat in een wijk met veel dichte bebouwing en smalle straatjes. En omdat het vuur direct snel op zich heen greep... was de brandweer bang dat het zou overslaan op de omliggende huizen. Maar dat kon worden voorkomen. Inmiddels is de situatie dus onder controle. De rookontwikkeling is er nog steeds, maar een stuk minder. En dat betekent dat de bewoners die in verschillende straten zijn geëvacueerd... in de loop van de dag weer terug kunnen naar huis. De brandweer is waarschijnlijk nog een paar uur aan het nablussen. Het weer, de zomer is even terug. 25 tot 29 graden vandaag met veel zon. Ga maar naar buiten, je zult het merken. Het is best warm. Dit weekend iets minder warm en plaatselijk kans op een kleine bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 ook maar Amstelveen... tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart 5 kilometer... met ongeveer een kwartier vertraging. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 us walking and when she passes, each one she passes. She walks at the sea. She looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see.